10 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Longartsen uit acht Europese landen willen dat er een bevolkingsonderzoek komt naar longkanker. Het is de meest dodelijke vorm van kanker vanwege de snelle groei en snelle uitzaaiingen. Minder dan 10% van de patiënten leeft na vijf jaar nog. Als de ziekte vroeg wordt ontdekt is de kans op genezing een stuk groter, zeggen artsen. Ze willen dat risicogroepen een CT-scan krijgen. De autoriteit Consument en Markt heeft de Volkswagen een boete opgelegd vanwege het dieselschandaal. Het bedrijf moet een boete betalen van 450.000 euro vanwege het misleiden van consumenten. Het is de hoogste boete die de toezichthouder kan opleggen. De Consumentenbond denkt dat de weg nu vrij is voor consumenten om een schadevergoeding van Volkswagen te eisen. De Amsterdamse politie heeft na een achtervolging op de A2 bij het AMC-ziekenhuis twee inzittenden van een auto aangehouden. Daarbij zijn volgens de politie ook waarschuwingsschoten gelost. Volgens onbevestigde berichten hield de achtervolging verband met een schietpartij in Gein. eerder vanochtend. Daar viel een dode. Woningverkopers houden steeds meer geld over aan de verkoop van hun huis. Gemiddeld maakten ze dit jaar 32.000 euro winst op de verkoop. Verkopers in Amsterdam hielden het meeste over. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Groningen wordt de meeste winst gemaakt op de verkoop van een huis. In de andere provincies is het minder. Iedereen die werkt in de kinderopvang moet zich vanaf maart registreren. Voor het vaste personeel geldt dat al, maar het wordt uitgebreid naar stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers. Ook bijvoorbeeld bouwvakkers die langere tijd bij een opvang aan het werk zijn moeten zich aanmelden. Met het register kan in de gaten worden gehouden of iemand die met of bij kinderen werkt iets strafbaars heeft gedaan.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 A27 Breda Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 7. Op de A27 Utrecht Almere 5 minuten vertraging bij Hilversum. Op de A28 Zwolle Amersfoort 5 minuten bij knoop het Hoevelaken. En een kwartier vertraging op de N206 Zoetermeer Heemstede tussen Zoetermeer en Zoeterwoude.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 Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla, la, la shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, yeah, Hey, Bad girl, no swallow nothing.